uur. Wouter Walgemoed met het NMS Journaal. De zorg die coronapatiënten nodig hebben om te herstellen... moet ruimer worden vergoed, adviseert het Zorginstituut... aan minister Van Ark voor Medische Zorg. Vooral patiënten die op de intensive care hebben gelegen... moeten vaak naar de fysio- of ergotherapeut. Dat wordt nu nog maar deels vergoed. De verwachting is dat het advies van het instituut wordt overgenomen. Een explosie die begin mei een appartement verwoestte in Groningen... is veroorzaakt door een springstof die ook wordt gebruikt door plofkrakers en terroristen. Dat meldt de Telegraaf. Bij de explosie raakten twee bewoners gewond. Later werden ze opgepakt. Het OM en de politie denken volgens de krant dat ze de stof maakten voor plofkrakers... of zelf van plan waren om plofkraken te plegen. Er wordt vandaag met vissersboten doorgezocht naar het vermiste Duitse meisje van 14 bij Ameland. Twintig garnalenkotters uit Groningen en Friesland gaan naar het meisje op zoek dat zaterdagavond in zee verdween. Er is geen hoop meer dat ze nog leeft. Waarschijnlijk is ze door de sterke stroming afgedreven en door het donker uit het zicht verdwenen. Premier Rutte krijgt vandaag bezoek van de Spaanse premier Sanchez... en de Portugese minister-president Costa. Ze hopen Rutte te overtuigen zich minder hard op te stellen... in de discussie over een Europees corona-herstelfonds. In dat fonds zit 750 miljard euro voor de zwaarst getroffen landen. En deze week wordt er een speciale EU-top overgehouden. Moederbedrijf Jumbo sluit ruim een kwart van de Laplace-vestigingen. Van de 80 restaurants gaan er 23 dicht. Zo'n 480 banen staan daarmee op de tocht, schrijft de Telegraaf. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. Door de coronacrisis gaat het niet goed met Laplace. Nog altijd is meer dan de helft van de vestigingen niet open. Het weer, de dag begint zonnig.